ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet moet opnieuw gaan kijken naar de vergunning voor de export van F-35-onderdelen aan Israël. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Vorig jaar besloot het gerechtshof dat Nederland daarmee moest stoppen. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Ja, de Hoge Raad zegt eigenlijk dat het hof op de stoel van de minister is gaan zitten. Het hof heeft zelf beoordeeld dat er een duidelijk risico zou zijn... op schending van internationaal humanitair recht... bij het uitvoeren van die F-35 onderdelen. Dus dat die gebruikt zouden worden in Israëlische straaljagers... die eh, ja, meedoen aan de oorlog in Gaza. En daarmee eh, heeft het hof dus eigenlijk eh, de rol overgenomen van de minister. En daarom moet de minister nu opnieuw gaan kijken naar die vergunning. Binnen zes weken moet er duidelijk zijn of er weer onderdelen voor die gevechtsvliegtuigen naar Israël gestuurd mogen worden. Demissionair minister Heijnen van Financiën gaat iets doen voor mensen die een laagbetaalde baan hebben en in deeltijd werken. Want een deel van hen is er dit jaar financieel niet op vooruit gegaan. De Tweede Kamer grijpt nu in om te voorkomen dat die groep mensen volgend jaar meer belasting moet gaan betalen. Volgens vakbond FNV gaat het om 800.000 mensen. ProRail en NS gaan aangifte doen tegen de pro-Palestijnse demonstranten... die gisteravond op het spoor bij Den Haag liepen. Daardoor lag het treinverkeer uren stil. De spoorbeheerder en NS zeggen dat de ruim 200 actievoerders... een gevaarlijke situatie hebben gemaakt. De ME haalde de actievoerders uiteindelijk van het spoor. 205 zijn er opgepakt. En dan nog wat goed nieuws voor pretparkliefhebbers. Want Nederland is weer een attractieparkrijker. Bommelwereld in Groenlo. Het is allemaal overdekt en draait helemaal om de stripfiguren van heel lang geleden. Dat zijn Olivier B. Bommel en Tom Poes. Gisteren mochten er al wat mensen naar binnen. Superleuk, echt. Ik hou ervan. Groot, veel lawaai. Maar de kinderen genieten van, de, eh, van alles. Ja. Ik vind het zeker een geslaagd iets, ja. Maar ik moet helaas mijn, mijn groepje in de gaten houden, want dadelijk ben ik mijn kinderen kwijt. Ja, in de hal staat bijvoorbeeld een achtbaan, een waterbaan en een zweefmolen. Vanaf vandaag is de boel officieel open voor publiek.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 Daardoor lag het treinverkeer uren stil. De ruim 200 actievoerders veroorzaakten daarmee een gevaarlijke situatie. In Amsterdam is een man opgepakt. Die wordt verdacht van financiering van terroristen. Hij zou voor 5000 euro aan bitcoins hebben overgemaakt... aan mensen die met terrorisme in verband worden gebracht. En de Nederlandse rechter mag de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël... niet zomaar stilleggen, zegt de Hoge Raad. Daar hoort niet een rechter over te beslissen, maar de minister. Het gerechtshof verbood de export vorig jaar... omdat de kans bestaat dat er mensenrechten geschonden worden.